leefklimaat in de klas. In een woning in Leeuwarden is iemand overleden toen hij werd aangehouden door de politie. Agenten kwamen afgelopen avond af op een ruzie in het huis en hielden een verdachte aan. Volgens de politie verzette hij zich flink en werd hij vervolgens onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt het incident in de Leeuwarden woonwijk. Tennisser Roger Federer is zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt. Op de tweede ronde van het Masters toernooi in Miami werd de Zwitser verrassend uitgeschakeld door de 21-jarige Australiër Tanassi Kokinakis. Federer stond weer op de eerste plaats van de wereldranglijst... nadat hij vorige maand in Ahoy de halve finale van het ABN AMRO-toernooi had bereikt. Hij moet de eerste plaats nu weer afstaan aan de Spanjaard Rafael Nadal. Het weer vannacht blijft het grotendeels bewolkt.